heel lang bij ons, net zo lang als u leeft. U hoort bij mij, u bent van mij. Niemand als ik die zo'n omaatje heeft. Ik heb een lieve oma. mijn mami dat oma mij verwendt, Dan glimlacht oma even en geeft mij wel een zoen. En zegt dan tegen mami, ik kan het nu nog doen. je lief, blijf alstublieft heel lang bij ons. mij. U bent van mij niemand als ik die zo'n omaatje heeft. Soms strijdt zij door mijn haren en zegt dan tegen mij. Eens was jouw lieve papi precies zo oud als jij. En als mijn mama als blijf alsjeblieft heel